Annette Schut met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn afgelopen dag opnieuw twee doden gevallen door lawines. In de deelstaat Stiermarken kwam een man van 21 om het leven. De skier uit Slowakije was buiten de piste gegaan. Ook in Tirol kwam een man van 41 om het leven. Daar in de buurt, in het skigebied bij Zellamzieler... raakte ook een Nederlandse man bedolven onder het sneeuw. Hij is gereanimeerd en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht afgelopen weken hebben lawines in de Alpen al ruim aan 100 mensen het leven gekost. President Trump verhoogt de gisteren aangekondigde importheffingen naar 15 procent. Gisteren sprak de Amerikaanse president nog over 10 procent. Voor de nieuwe heffingen maakt hij gebruik van een oude handelswet. Bij eerdere heffingen deed hij een beroep op een noodwet... maar het Hoge Rechtshof oordeelde gisteren dat hij dat niet had mogen doen... en de eerdere heffingen dus illegaal waren. Xandra Velsenboer en Jorrit Bergsma zijn zondag de vlaggedragers... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen... die niet in Milaan, maar in Verona plaatsvindt. Velsenboer won in het shorttrack twee gouden medailles. Langebaanschaatser Bergsma won goud op de massastart... nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer. De sluitingsceremonie in een Romeins amfitheater begint vanavond om half negen. De strijd om de derde plaats van de eredivisie tussen Ajax en NEC heeft geen winnaar opgeleverd. In Amsterdam werd het afgelopen avond 1-1 gelijkspel. NAC won vanavond met 1-0 van FC Volendam. PSV wist ruim te scoren tegen SC Heerenveen. De Eindhovenaren wonnen met 3-1. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Het koelt weinig af en blijft rond de 10 graden.